In Chili is Joran van der Sloot opgepakt... Volgens verschillende media werd hij door de politie uit een taxi geplukt in de buurt van de plaats Viña del Mar, op zo'n 100 kilometer van de hoofdstad Santiago. De Chileense autoriteiten zouden hem vandaag nog willen uitleveren aan Peru, waar hij wordt gezocht voor de moord op een 21-jarige vrouw afgelopen zondag. Ze is de dochter van een Peruaanse zakenman en autocoureur en werd doodgevonden in een hotelkamer in Lima. Die kamer stond op naam van Van der Sloot. De 22-jarige Nederlander is kort daarna vanuit Peru naar Chili gevlucht. Van der Sloot is ook nog altijd verdachte in de vijf jaar oude verdwijningszaak van Natalie Holloway op Aruba. Christian Wolff wordt voorgedragen als nieuwe president van Duitsland. Daarover is de centrumrechtse coalitie van bondskanselier Merkel het eens geworden. De 50-jarige christendemocraat Wolff is nu premier van Neder-Saxen. Over zijn kandidatuur moet nog worden gestemd in het Duitse parlement. In die bondsvergadering heeft de coalitie van christendemocratische CDU-CSU en de liberale FDP een absolute meerderheid. Daarom is het zo goed als zeker dat Christian Wolff op 30 juni wordt gekozen als opvolger voor de plotseling afgetreden president Horst Keuler. Die stapte op na controversiële uitspraken over Duitse militaire missies in het buitenland. Nederland mag buitenlandse bedrijven verbieden om gokspelen aan te bieden op internet. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Daarmee komt een eind aan een langlopende kwestie. De Britse bedrijven Ledbrook en Betfair wilden kansspelen voor Nederlandse internetgebruikers aanbieden. Omdat ze in Groot-Brittannië een vergunning hebben, vonden ze dat ook Nederland hen moest toelaten. Maar Nederland staat alleen de lotto toe, omdat op die manier strenge controle kan worden uitgeoefend. Nederland wil voorkomen dat kansspelen op internet leiden tot verslaving of het witwassen van crimineel geld. Het Europese Hof vindt dat dat mag. Het weer, een heldere avond, het koelt snel af tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig, het wordt dan ongeveer 23 graden. In het weekend